Dinsdag noemde ze de uitzettingen nog een schande en zei ze dat ze niet had gedacht dat dit nog in Europa kon gebeuren na de Tweede Wereldoorlog. President Sarkozy reageerde woedend en vond de verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog onacceptabel. Gisteravond nam Redding haar woorden terug door te zeggen dat de uitwijzing van Roma door Frankrijk op geen enkele manier te vergelijken is met wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. De kans is groot dat de eurotop die vandaag in Brussel begint wordt overschaduwd door de ruzie. De Duitse bondskanselier Merkel en de Italiaanse premier Berlusconi willen dat de kwestie op de agenda komt. Een proef om de terugkeer van zeden- en geweldsplegers in hun woonomgeving beter te laten verlopen wordt uitgebreid. Vooral de terugkeer van pedos... Eh, de proef liep in 17 gemeenten en dat worden er 50, zegt het ministerie van Justitie. Vooral de terugkeer van pedoseksuelen in hun oude buurt levert vaak problemen op... vanwege mogelijke confrontaties met hun slachtoffers. In de gemeenten die meedoen aan de proef worden de burgemeesters van tevoren ingelicht over de terugkerende dader. De gedachte daarachter is dat op plaatselijk niveau beter is in te schatten of de dader terug naar huis kan of maar het best ergens anders moet gaan wonen. Als ook de uitgebreide proef slaagt, wordt het systeem in 2012 landelijk ingevoerd. De Amerikaanse regering heeft oliemaatschappijen opdracht gegeven om in onbruik geraakte installaties in de Golf van Mexico veiliger af te sluiten. In totaal gaat het om 3.500 olie- en gasbronnen die nu zijn afgedicht met kleppen. De regering wil dat ze een permanente afsluiting krijgen. Daarnaast moeten 650 verlaten boorplatforms worden afgebroken. Het besluit van de Amerikaanse regering volgt op de olieramp in de Golf van Mexico. Dan het weer, vooral in de zuidelijke helft van het land regen, minima rond 11 graden. Overdag afwisselend bewolkt, zon en enkele buien, wordt dan een graad of 16.